Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Let op als je vandaag met de trein moet, want die rijden namelijk bijna niet. De NS staakt in het midden van het land en dat heeft zoveel invloed op de rest van de dienstregeling... dat gisteren bijna alles eruit is gegooid. Verslaggever Roel Pauw staat op een uitgestorven station in Utrecht. Op de borden staat eh, dat er niet één trein rijdt met de vermelding staking. De mensen die hier wel naar binnen komen lopen, dat zijn de personeelsleden. De mensen van de NS die vandaag gaan staken. En dat, is dan, eh, dat zijn de conducteurs, machinisten, maar ook mensen van de serviceafdeling. De info, de kaartjes, de veiligheid. Er wordt stevig gestaakt. Alleen tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden nog NS-treinen. In de rest van het land kan je op sommige plekken nog wel met regionale treinen... zoals die van Arriva en Blauwnet. Vannacht heeft opnieuw niemand gedwongen buiten hoeven slapen in Ter Apel. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers daar was het de laatste tijd heel druk. Maar net als gisteren kon iedereen naar een noodopvang gebracht worden. Er wordt gewerkt aan een nieuwe opvanglocatie in Zoutkamp met ongeveer 500 plekken. In het ziekenhuis in Doetinchem was gisteren een stroomstoring. Daardoor konden een tijd geen mensen in acute nood worden opgenomen... en ook kon er niemand worden geopereerd. Er is nu noodstroom ingeschakeld. Het ziekenhuis zegt dat de afspraken voor vandaag gewoon door kunnen gaan. En in de Rotterdamse wijk Heijplaat worden ze knettergek van vliegen. Volgens onderzoek zoomen in die buurt twee keer zoveel vliegen als in andere wijken. En bewoner Rinus heeft er al zes jaar last van. De overlast die wij ervaren is dat we buiten in de tuin niet kunnen zitten. Eh, dat we zoveel vliegen hebben dat we niet eens onze lunch buiten kunnen opeten of een koekje of wat dan ook. Eh, je zit constant de vliegen weg te slaan, maar ze komen ook naar binnen. Volgens bewoners komt het door een recyclingbedrijf in de buurt. De provincie Zuid-Holland heeft al gezegd dat ze wat aan de vliegenoverlast moeten gaan doen. Anders krijgen ze geen vergunning meer. Het bedrijf is naar de rechter gestapt. Zij denken dat ze honderdduizenden euro's moeten investeren om van die beestjes af te komen. En het weer nog, een zonnig dagje vandaag met alleen in Limburg wat meer wolken.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 Choose a winner who has flavor, looking off for style. Only the best can pass the test. Let me check you out. In the midst of a fierce competition, get a view from a better position. Every question that you got my attention.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 tell me you're leaving Don't keep me waiting here all night Cause you weren't already ready for someone Someone to stay right by your side Oh, I don't wanna let you go I'm a little lost without you A little lost without you My darling, you're all lost count of the days So lost in a haze Wherever I go I feel you You say you needed some time to Go back and find you How could I know? Well tell me you love me Or tell me you're leaving Don't keep me waiting I know I'm a little lost without you, a little lost without you, without you by my side. keuze ZFM. je verder bent, dat moet je zelf weten. Maar weet dat jij niet meer zo helder denkt. Jij hebt geen geweten. Doe jij nou maar je ding, want ik ga hard. Morgen zit je niet meer in mijn hart. Het houdt hier op. Je denkt alleen maar aan jezelf. Je ziet het hele take sin. Morgen de hoofdpunten van het NOS-journaal. In bijna heel het land rijden vandaag geen NS-treinen door personeelstaking. Uitzondering is het traject Amsterdam Centraal Schiphol. De regionale treinen rijden ook. De internationale treinen Eurostar en de Thalys rijden ook. In Pakistan is de nood door overstromingen zo groot geworden... dat het land aardsvijand India om hulp wil vragen. Dat land zou voedsel kunnen leveren. Het aanhoudende noodweer in Pakistan heeft voor zeker 10 miljard dollar aan schade veroorzaakt. Net als gisteren heeft vannacht niemand gedwongen buiten hoeven slapen... bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel, meldt het COA. 60 mensen werden opgevangen in wachtruimtes van de IND. En het weer vandaag op de meeste plaatsen zon. In het zuidoosten wat meer bewolking en het wordt 22 tot 26 graden.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 Mon amour, oui c'est promis oui, c'était la dernière fois, et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras, plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi, mais pas celle-là. Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours, pour toujours n'a plus la même saveur, les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi je t'aimerai pour toujours. Euh, mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Dis-moi ce que j'ai fait au juste.